van 5 uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Minister Ascher ziet niets in een verbod op buitenlandse financiering van moskeeën. De SP en het CDA willen dat. Volgens de inlichtingendienst AIVD groeit de invloed van islamitische fundamentalisten in moskeeën snel. Volgens Ascher gaat een verbod op financiering te ver vanwege de godsdienstvrijheid. Wel vindt hij dat die vrijheid kan doorschieten. Zo kregen bezoekers van Turkse moskeeën te horen dat het onrein is om vrouwen de hand te schudden. Op de Middellandse Zee heeft de Italiaanse kustwacht zeven doden gevonden tijdens een reddingsactie. Een boot met migranten kapseisde toen de kustwacht in de buurt kwam. 500 mensen zouden zijn gered. Vermoedelijk zaten er 600 vluchtelingen op de rubberboot, die waarschijnlijk uit Libië kwam. Volgens de kustwacht was de boot overvol en daardoor instabiel en stuurloos. Voor de tweede keer in een maand tijd is er een valse bommelding binnengekomen over een vliegtuig van KLM dat vanaf Peru naar Amsterdam zou vliegen. De passagiers moesten kort voor vertrek het toestel verlaten vanwege de bommelding en alle bagage werd opnieuw gecontroleerd. Het vliegtuig kon na vier uur alsnog vertrekken. Eind vorige maand kwam er ook al een valse bommelding voor een toestel van KLM op dit traject binnen. Het vliegtuig was toen al opgestegen en moest terugkeren naar Lima. Ook toen bleek dat er uiteindelijk niks aan de hand was. Groot-Brittannië moet bij de Europese Unie blijven. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in Brussel. Hij hield daar een toespraak voor het Europees Parlement. Volgens Willem-Alexander is het Europees boeket niet compleet zonder de Spaanse anjer, de Kroatische iris, de Nederlandse tulp en de English rose. Tennisser Igor Sijsling is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij verloor kansloos een drie sets van de Australiër Nick Kyrgios. In de eerste ronde won Sijsling nog overtuigend van de Roemeen Adrian Ungur. Het weer vanuit het zuiden opklaringen. Het is 15 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en warmer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste vertraging heeft het verkeer vanmiddag tussen Amsterdam en Den Haag. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Badhoevedorp en Roedevaartsveen 13 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met drie vrachtwagens. De rechte rijstrook is daar nog dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoop het Rotterpolderplein en Beverwijk 10 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A9 Alkmaar richting Diemen van Knoop Holendrecht 5. A12 de Laag richting Utrecht voor Bunnik 5 kilometer. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegein 8. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwe Gouwen 10 kilometer.